Nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Schiphol twijfelt niet aan de cijfers in de nieuwste milieueffectrapportage. Die zijn gecontroleerd door een externe partij, zegt de luchthaven. De afgelopen avond lekte uit dat staatssecretaris Dijksma... de publicatie van de rapportage nog even tegenhoudt... omdat ze haar twijfels heeft bij de cijfers die Schiphol heeft geleverd. Ze vraagt zich af of die realistisch zijn en laat ze nu narekenen. De rapportage is van groot belang bij een besluit over de verdere groei van Schiphol na 2020. Een politieagent uit Rotterdam is naar het College voor de Rechten van de Mens gestapt... omdat ze geen hoofddoek mag dragen tijdens haar werk. Als ze in functie is, moet ze die afdoen. De vrouw wil dat liever niet en hoopt dat er ruimte komt voor experimenten... met een uniform met hoofddoek. In mei was er ook al discussie over de kwestie... toen een agent in Amsterdam een hoofddoek droeg. Minister Blok maakte toen duidelijk dat hij niet ziet in het toestaan van een hoofddoek. In Duitse natuurgebieden vliegen ruim driekwart minder insecten dan 30 jaar geleden. Dat hebben Nederlandse ecologen onderzocht op basis van Duitse cijfers... die al drie decennia nauwkeurig worden bijgehouden. De onderzoekers noemen de cijfers alarmerend... en denken dat het probleem in Nederland net zo groot is. Waarschijnlijk komt het dat er veel minder insecten zijn... door de intensieve landbouw en het gebruik van pesticiden. Het Nederlandse frisdrankbedrijf Refresco gaat toch onderhandelen met een Frans investeringsfonds over een overname. Het investeringsfonds deed al twee keer eerder een bod, maar pas nu er 1,6 miljard euro op tafel ligt, wil Refresco praten.